Michel Koenen met het NOS-journaal. In Tel Aviv hebben tienduizenden Druzen, een Arabisch sprekende minderheid... geprotesteerd tegen een nieuwe wet die Israël uitroept als thuisland voor het Joodse volk. Ze vinden dat de wet hen degradeert tot tweederangs burgers... vooral ook omdat Arabisch straks geen officiële taal meer is. De Druzen zijn doorgaans erg loyaal aan de Israëlische regering. Zo vervullen ze ook de dienstplicht, anders dan de meeste Israëlische Arabieren de Russische hadden opgeroepen tot het protest. Eerder overleg tussen premier Netanyahu en hun leiders was op niets uitgelopen. Mensenrechtenorganisaties willen uitleg van staatssecretaris Harbers van Justitie over zijn asielbeleid voor Afghaanse gezinnen. Ondanks de belofte van Harbers dat die gezinnen beter beschermd zullen worden, is er daarna toch een familie met een minderjarig kind teruggestuurd naar Afghanistan. Organisaties als Vluchtelingenwerk, Amnesty en UNICEF vinden dit onverantwoord... en willen dat de Kamer de staatssecretaris ter verantwoording roept. Enkele honderdduizenden mensen hebben vanmiddag in Amsterdam de 23e editie van de Canal Parade bezocht. Het jaarlijkse hoogtepunt van de Pride Amsterdam. De 80 uitbundig versierde boten voeren een bijna 6 kilometer lange tocht door de Amsterdamse grachten. Het evenement is volgens de organisatie zonder noemenswaardige incidenten verlopen. Er is één man opgepakt omdat hij een beveiliger had mishandeld. En Feyenoord heeft voor het tweede jaar op rij de Johan Cruijffschaal gewonnen. In de wedstrijd om de schaal tegen landskampioen PSV werd het 0-0. Dus waren uiteindelijk strafschoppen nodig voor de beslissing. Feyenoord nam de penalties beter. Het werd 6-5 voor de Rotterdammers. Jordi Klaasie schoot voor Feyenoord de beslissende penalty raak. Het weer nog, klaart geleidelijk op en het kwik daalt vannacht naar 17 tot 14 graden.